Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vier gevangenismedewerkers hebben ondergedoken gezeten omdat ze bang waren voor Ridouan Taghi. Begin vorige maand maakte het Openbaar Ministerie bekend dat de drugscrimineel bezig zou zijn geweest met het voorbereiden van een ontsnappingspoging. Hij zou toen ook op zoek zijn gegaan naar privéadressen van zijn bewakers. En volgens de krant NRC waren vier mensen van de gevangenis in zo bang dat ze met spoed in veiligheid zijn gebracht. Het personeel van de EBI draagt inmiddels maskers tijdens het werk om te voorkomen dat ze worden herkend. De experts van het OMT vinden dat het kabinet de scholen en universiteiten open moet houden, ondanks alle besmettingen. Volgens het OMT moeten demissionair premier Rutte en zijn ministers eerst kijken wat ze op andere plekken kunnen doen om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen. Morgen is er weer een persconferentie. Een bekende Belgische tv-presentator heeft zes maanden voorwaardelijk gekregen in een MeToo-zaak. Hij stuurde actrices, stylisten en stagiaires flirterige en soms ongepaste sms'jes, vertelt onze correspondent. Wat de aanklager vooral heeft eh, aan willen tonen is dat er sprake was van een patroon... waarbij eh, Bart de Pauw natuurlijk niet alleen de presentator is... maar ook de regisseur en de eigenaar van een productiehuis. En dat er dus wel degelijk sprake was van misbruik van een machtsrelatie. En de bondscoach van Zwitserland heeft een grote doos chocola opgestuurd naar Noord-Ierland. Vorige week plaatste Zwitserland zich voor het WK mede doordat Noord-Ierland gelijk speelde tegen Italië omdat de Noord-Ieren 93 minuten lang stand hielden... stopte de bondscoach neuriënd 93 chocoladerepen in een doos. Mm-hmm oh, oh, oh. 93 Minuten ohne Gegengol und das gegen de Europameister Italien. Total 9,3 Kilogramm nach Noord-Ierland. Je krijgt het weer nog vanochtend bijna overal grijs en op sommige plekken ook regen of motregen. Vanmiddag is het vaker droog en ga je de zon ook zien. Het wordt 5 tot 9 graden.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 Het OMT adviseert het demissionaire kabinet om het hele onderwijs open te houden, zeggen bronnen tegen de NOS. In Den Haag wordt vanmiddag overlegd over het OMT-advies. De bekende Belgische tv-presentator Bart de Pauw is schuldig bevonden in een MeToo-zaak. Hij kreeg een half jaar cel voorwaardelijk voor het stalken van negen vrouwen met wie hij samenwerkte. Bij een brand in een kolenmijn in Siberië zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. Ook zouden er tientallen gewonden zijn. Ruim 230 mijnwerkers zijn gered.